ochtend bespreken werkgevers, werknemers en het kabinet de laatste details. Om half tien is er een persconferentie gepland. Het is de bedoeling dat de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. In 2020 naar 66 en 2025 naar 67. De hoogte van de pensioenuitkeringen is niet meer gegarandeerd. Die wordt afhankelijk van de opbrengst van beleggingen. Wel stijgt het pensioen mee met de inflatie en is er elk jaar een extraatje van 0,6 procent. De vakcentrale FNV is nog altijd verdeeld over het akkoord. De grootste vakbond, FNV Bondgenoten, vindt dat de rekening eenzijdig bij de werknemers terechtkomt. En ook is de bond erop tegen dat de uitkering variabel wordt. De FNV houdt nog een ledenraadpleging over de pensioenen. FNV Bondgenoten geeft zo'n half miljoen leden het advies tegen te stemmen. In Chicago is een man veroordeeld voor hulp aan de terreurgroep die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Mumbai. Ook heeft hij volgens de jury geholpen bij het voorbereiden van een aanslag op een Deense krant. De veroordeelde, een Pakistanse Canadees, kan maximaal 30 jaar cel krijgen. Volgens de aanklager had de zakenman in Chicago ook actief meegewerkt aan de aanslag in Mumbai, maar de jury vond daar te weinig bewijs voor. Bij de aanslagen in Mumbai kwamen eind 2008 meer dan 160 mensen om het leven. De Grand Prix van Bahrein gaat dit jaar definitief niet door. De organisatie van de Formule 1 race staakt de pogingen om het evenement toch op de kalender te krijgen. De Grand Prix van Bahrein zou oorspronkelijk in maart worden verreden, maar vanwege de politieke onrust in het golfstaatje werd een nieuwe datum vastgesteld, 30 oktober. Een aantal raceteams maakte bezwaar tegen die datum om logistieke redenen. En ook waren er aanwijzingen dat de verzekering de race in Bahrein niet zou dekken. De organisatie in Bahrein heeft zich er nu bij neergelegd dat de race geschrapt. Dan het weer nog vannacht helder en kans op een misbank. In de ochtend nog wat zon. In de middag vanuit zuiden buien met kans op onweer.